Op het strand Copacabana werd hij toegejuicht door bijna een miljoen mensen. Jongeren van alle continenten spraken de paus toe. Namens Europa deed de Utrechtse biologiestudente Annemarie Scheerboom dat. Ze hield haar korte toespraak, die ze niet zelf geschreven had, in het Nederlands. Daarna werd ze door de paus omhelst. In Tunesië is voor de komende dag een algemene staking uitgeroepen... uit protest tegen de moord op een oppositieleider. Ook de Tunesische luchthavens komen plat te liggen. Er zal geen vliegtuig kunnen landen of opstijgen. afgelopen middag werd politicus Mohamed Brahmi doodgeschoten. Hij was de leider van een kleine seculiere partij. Al snel gingen duizenden mensen in Tunis de straat op, gevolgd door protesten in andere steden. De betogers houden de regerende Ennahda-partij, de Tunesische variant van de moslimbroederschap, verantwoordelijk voor de dood van de oppositieleider. De communicatiestoring bij de hulpdiensten in Noord-Brabant is voorbij. Afgelopen avond waren er problemen met het communicatiesysteem C2000 door een storing in een Brabantse zendmast. Portofoons en mobilofoons waren vaak moeilijk bereikbaar. In plaats daarvan werden mobiele telefoons gebruikt. Om de communicatie tussen de verschillende hulpdiensten te waarborgen... zaten leidinggevenden van de politie, de brandweer en de geneeskundige dienst... bij elkaar in Tilburg. Volgens een woordvoerder is de bereikbaarheid van agenten op straat... geen moment in gevaar geweest. Rond middernacht werkte C2000 in Brabant weer naar behoren. Het weer, vannacht droog, minima rond 18 graden.